planten staat een boom, aan die boom zit een tak. Op die tak zit een vogel, heel alleen op zijn gemak. Op die tak, aan die boom, die daar staat in plantsoen, was die vogel die tuigen van onze eerste zoen. de stang van die boom die daar staat in plantsoen Zit in haat met een beetje herinnering aan die zoen Op de tak van die boom, dacht die vogel, zie daar Hier zijn twee jonge mensen die houden van elkaar Zing in vogel vrij en blij, zing een liedje voor ons bij Zing in vogel tweet tweet tweet, zing ons liefdeslied Bij het plantsoen staat ons huis, op ons huis zit een dak. Op dat dak zit een vogel, heel alleen op zijn gemak. Hij blijft ons altijd trouw met zijn liefdesrefrein. Want dat klinkt elke morgen vanaf het raam te zijn. Zing geen vogel vrij en blij, zing een liedje voor ons bij. Zing geen vogel, tweet tweet tweet. zing ons liefdeslied. dansen staat ons huis. Op ons huis zit een dak. Op ons dak zit een vogel heel alleen op zijn gemak. Op dat dak van ons huis zit die vogel elf jaar. Hij is hartelijk welkom, het is